4 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Diensten of te hoge kosten in rekening brengen. Partijen dienen een initiatiefwet in waar dat in staat. Malafide en kassenbureaus kunnen als het aan de twee partijen ligt boetes tot 650.000 euro krijgen. Als de bureaus daarna hun leven niet beteren... kunnen ze een verbod krijgen om hun werkzaamheden uit te voeren. De autoriteit consumentenmarkt Markt schat dat bureaus in 20% van de gevallen... te hoge kosten in rekening brengen. In Zuid-Frankrijk zijn 3000 kampeerders geëvacueerd vanwege bosbranden. De brand heeft veel schade aangericht. Op vier campings zijn ongeveer 30 tenten en bungalows vernield. Voor zover bekend zijn er geen vakantiegangers gewond geraakt. Wel raakten twee brandweermannen gewond bij het blussen. Het vuur is inmiddels onder controle. Zes blusvliegtuigjes en 400 brandweermannen werden ingezet om de branden te bestrijden. De politie van Sint Maarten heeft een man opgepakt... in verband met de dood van de 21-jarige Wendy Montoulet uit België. Het gaat om een man van 22 die op het eiland is geboren. De procureur-generaal van Sint Maarten zegt dat de man heeft bekend. De Belgische toeriste was zaterdag gaan joggen... maar keerde niet terug naar het hotel waar ze verbleef. Een dag later werd haar lichaam gevonden op een strand vlakbij het hotel. Ze bleek te zijn verkracht en daarna met een glasscherf om het leven te zijn gebracht. De Verenigde Staten staan vooraan in de rij als het gaat om het afsluiten van nieuwe handelsakkoorden met Groot-Brittannië. Dat zegt Boris Johnson, die gisteren verrassend tot nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken werd benoemd. De opmerking is een verwijzing naar een uitspraak van Amerikaanse president Obama. Die waarschuwde in april dat Groot-Brittannië, als het land zou kiezen voor een brexit, achter in de rij zou moeten aansluiten bij het onderhandelen over nieuwe handelsakkoorden met de VS. Over Obama zei Johnson, toen hij nog burgemeester van Londen was, dat hij anti-Brits is vanwege zijn Keniaanse afkomst.